zo hard is als een steen, zo hard is als een steen, zo hard is als een steen. We hebben een advocaat daar niet. zo hard is als een steen, maar we bijten er doorheen. Een heer die na een gek partij de cel was ingegaan, moest na een dag van en stok voor de balie staan. De rechter vroeg hem zeer correct, wilt u een advocaat? Toen zei die heer, ik zeg die weer, geef mij maar af. is als een steen, zo hard is als een steen, zo hard is als een steen. We hebben een appeltaart gebakken die zo hard is als een steen, maar we bijten er doorheen. Een muis die op visite ging, kreeg ruzie met de kat omdat hij aan het valletje dikmaling had gehad. Maar later werd het bijgelegd, ze gingen naar het buffet. En hebben toen naar Melo dronk dit plaatje opgezet. We hebben een appeltaart gebakken die zo hard is als de steen. Zo hard is als de steen, zo hard is als de steen. We hebben een appeltaart gebakken die zo hard is als de steen. Maar we denken er doorheen. Er was in donker Afrika een kannibalenfeest, omdat er sinds Columbus weer een blanke was geweest. Het was een verwaalde groenteboer die sudderde in de pot. Maar toen hij afgevlogen was, zong iedereen tot schot. Ze hebben een appel appeltaart gebakken die zo hard is als een steen, zo hard is als een steen.